Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Hulst in Zeeuws-Vlaanderen heeft een onbekende automobilist vannacht een fietser doodgereden. Een andere fietser ligt gewond in het ziekenhuis. De automobilist is na het ongeluk doorgereden. Voorbijgangers zagen de gewonde fietser verdwaasd rondlopen... langs de provinciale weg tussen Hulst en Axel. Even later vonden ze het lichaam van zijn overleden vriend, een 46-jarige Belg. Vermoedelijk kwamen de fietsers van een popfestival in Hulst. De politie is op zoek naar de automobilist. Volgens een woordvoerder moet hij iets van het ongeluk hebben gemerkt. Hij mist een buitenspiegel en heeft zeker één kapotte ruit. In Londen wordt vandaag een grote vlootschouw gehouden. Ruim duizend boten zullen de Theems afvaren... in aanwezigheid van koningin Elizabeth en andere leden van de koninklijke familie. De vlootschouw is onderdeel van de viering van het 60-jarige regeringsjubileum van de Britse koningin. Het wordt de grootste vlootschouw in Londen sinds 1662. Ondanks de slechte weersverwachting worden er een miljoen mensen langs de 11 kilometer lange route verwacht. Aan de vlootschouw doen veel historische schepen mee. De oudste boot dateert uit 1740. Gisteren begon de jubileumviering met paardenraces en saluutschoten. Morgen is er een concert bij Buckingham Palace en dinsdag is er een kerkdienst. Bij een schietpartij in Canada is zeker één dode gevallen. Dat gebeurde in een winkelcentrum in Toronto. Acht mensen raakten gewond, twee van hen zijn er slecht aan toe. Rond etenstijd opende een onbekende schutter het vuur... bij het horecagedeelte van het winkelcentrum. Een man van 25 stierf ter plekke. Meteen brak paniek uit onder het winkelend publiek. Enkele mensen raakten gewond toen ze onder de voet werden gelopen. De schutter is voortvluchtig, zijn motief is niet duidelijk. Het Eaton Center is het grootste winkelcentrum in het hart van Toronto. Het is populair bij toeristen. Het weer, het is op de meeste plaatsen regenachtig. Ook overdag valt van tijd tot tijd regen. Vooral in het midden en zuiden van het land. door 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4-7. Crack the playlist. luistert naar 4-7 hier op Radio 1. We hebben het gehad over een bucketlist maken. Op mijn bucketlist staat bijvoorbeeld het maken van de webcam van Radio 1. Die is kapot, sorry daarvoor. Maar je kunt wel meeluisteren via radio1.nl. Klik dan op luister live, komt het allemaal goed. Straks na 6 uur, 4 feestje, toffe bands. Hip-hop, singer-songwriter, een EK-lied, we hebben alles. En Pieter Derks is er ook met zijn nieuwe column. Maar nu eerst Crack the Playlist. Crack the Playlist. Crack the Playlist. En dat doen we deze keer met Jeroen Elsof. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eh, bekend van, eh, ja, van je stem eigenlijk, hè? Dat is, eh, meer, aan, aan, meer dingen kennen we jou eigenlijk niet. Voetbalcommentator bij de NOS en ik neem aan al helemaal klaar voor het EK. Nou, helemaal klaar is niet het geval. Maar, eh, maar, we zijn wel in de buurt. Nee, er gaat zoveel voorbereiding in zitten dat het nog wel wat, eh, wat tijd vergt. Ik ga donderdagochtend die kant op. Mhm. En die tijd heb ik nog wel even hard nodig om, eh, om de laatste dingen uit te pluizen. Ja, maar en... het komt goed. En zijn het dan vooral de, de, ja, weet ik veel, de, de, de spelers, alle ins en outs en dat soort dingen? Ja, je moet je voorstellen, ik doe vier groepswedstrijden. Dus dat zijn nou, in, in mijn geval vijf ploegen, als mhm. je alles bij elkaar optelt. En dat is vijf keer 23 spelers. En daar wil je eigenlijk alles van weten. En dat ja, eh, zoals je kan bedenken, eigenlijk vergt dat nogal wat tijd om dat allemaal uit te pluizen. Je moet profielen lezen, Wikipedia's lezen. Eh, ja, echt, ik wil eigenlijk alles van die spelers weten. En dat kost eh, uren. Ja. Echt uren. Ja, ik las een, een interview met jouw vrouw in de HP De Tijd. Jazeker. En daarin zei ze ook dat jij echt inderdaad gewoon... Ja, want ik dacht namelijk altijd dat het gewoon... Ja, je, je weet dat wel als commentator. Maar goed, je kunt natuurlijk niet alles uit het hoofd kennen. Maar dat je inderdaad uren bezig bent om alles uit te pluizen voor elke wedstrijd. Ja, als ik eh, mag kiezen in een volgend leven zou ik graag een fotografisch geheugen willen. Want dan eh, hoef ik hem maar één keer te zien en dan onthoud ik het voor de rest van mijn leven. Ja. Maar helaas ben ik daar niet mee gezegend. Dus je moet toch voortdurend weer eh, bijlezen, het in de gaten houden, kijken of je niets vergeten bent. En ja, dat, dat kost... sommige mensen denken dat je daar maar een paar uur mee bezig bent, maar dat kost me in dit geval echt weken. Ja. Ehm, en je zal zien dat je er uiteindelijk niet heel veel van gebruikt. Maar het is net als met een, eh, met een examen eigenlijk. Niet alles wordt gevraagd, maar je moet wel alles weten. Ja, want stel er komt, er gebeurt iets. Dan wil je wel weten eh, eh, waar die jongen geboren is en waar die eerst heeft gespeeld. En, en dat soort zaken allemaal. Ja, bijvoorbeeld of je ziet twee spelers met elkaar op de vuist gaan. Of er gebeurt iets en dan blijkt dat ze een gezamenlijk verleden hebben. Waarin al eerder bij een club, bijvoorbeeld waar ze samen gespeeld hebben, iets is gebeurd op een trainingsveld. Ja, eh, het is toch aardig als je dat op dat moment weet te melden. En daarvoor moet je toch in de historie van die spelers duiken. Ja, ja. Heb je een beetje mooie wedstrijden gekregen? Ja, ik eh, doe eigenlijk alle wedstrijden in de pool van het Nederlands elftal. Oh. Waar Nederland dan niet in speelt. Dus dat is eh, Duitsland-Portugal, Portugal-Denemarken en Denemarken-Duitsland. En dan ga ik naar Kiev. En dan doe ik nog Zweden-Frankrijk. Dus ik ben uitermate tevreden. Ja, dat zijn mooie wedstrijden inderdaad. En nu weet ik dat eh, hier bij BNN gaan er ook een aantal naar, uh, naar Garkov. En ik weet dat zij wel een beetje... Ja, god, ze zitten nog niet met hun handen in het haar. Maar het is wel, eh, het is wel echt alles dubbelchecken. En iedereen spreekt alleen maar Russisch of Oekraïens. En weinig mensen Engels. Heb jij daar ook last van? Dat je denkt van, oh, ik maak me wel een beetje zorgen over hoe dat allemaal moet gaan zo meteen. Logistiek en zo. Nou, je, ja, af en toe eh, maak je je wel een beetje zorgen. Maar eh, in principe is het allemaal goed geregeld door de mensen bij de NOS. Eh, ik zit in Lvov de eerste 2,5 week. Mm -hmm. um, dat is in Oost-Oekraïne. nee, West-Oekraïne moet ik zeggen. Daar ga je al, vlakbij de Poolse grens. <laughs> ja. En ja, het is toch een beetje afwachten waar je uiteindelijk terecht komt. Maar meestal komt het wel goed. En ehm, ja, het, het, anders moet je maar een beetje improviseren, maar dat hoort er ook bij. Ja, nou, voordat we over muziek gaan lullen, nog één vraag die jou ongetwijfeld al honderdduizend keer is gesteld de afgelopen weken. Worden we wel of geen Europees kampioen? Eh, ja, eh, ik, mijn hart zou, zou willen van wel, maar ik denk het niet. <laughs> nee, dat zeggen veel mensen altijd. en ik denk het ook, ik denk het ook. Goed, we gaan over muziek praten, want je hebt eh, mooie platen uitgekozen. Ben je een beetje een liefhebber of is het dat het allemaal tussendoor een, liedje en je hoort en je denkt van ach, wel leuk? Nee, ik ga wel eh, veel naar concerten. En ik ben eh, na de laatste jaren dan, dan niet meer. Eh, omdat het qua tijd niet lukt. Maar ook veel, veel naar Pinkpop en Lowlands geweest in het verleden. En als het even kan en er komt een goede band in Paradiso. dan word ik niet al te ver vandaan. Mhm. dan ga ik er ook wel heen. Dus, dus ik ben wel liefhebber, iets meer dan dat denk ik. Ja, precies. Nou, er staan ook platen op die wat niet altijd alleen maar singles zijn geweest. Dus laten we ze eens doorgaan nemen en ook gaan draaien natuurlijk. We beginnen bij, bij The Boss, Bruce Springsteen, met Jack of All Trades. Waarom wil je die plaat horen? Ja, het was wel grappig. Ik ben eh, een paar weken terug in Barcelona geweest. En eh, gewoon een paar dagen eh, om op te laden voor het Europees kampioenschap voetbal. Mm Toen kreeg ik een mailtje van een collega van me die zegt... Nou, dat hotel waar jij zit, daarnaast zit een platenzaak. En daar kan je nog kaartjes kopen voor Bruce Springsteen in het Olympisch Stadion. Waar Ellen Verlangen ooit goud won op de Olympische Spelen. op die mooie berg in Barcelona. En ik heb vroeger die platen gehad van hem. eigenlijk daarna uit het oog verloren. En ik dacht van, nou, dat is misschien niet eens zo'n gek idee. Maar ik kende zijn eh, huidige werk eigenlijk helemaal niet. Ik kende wel het, eh, het bekende repertoire, weet je wel, Born The River en, ja. en, dat soort... Eh, prachtige nummers allemaal. Dus ik heb die kaartjes gekocht. Ik ben die dag zelf heb ik op mijn iPod gelijk ervoor gezorgd dat ik die nieuwe CD, Wreck Ball, erop zette. Mhm. Ja, nou dat vond ik eigenlijk al te gek. Ik was eigenlijk verrast ook wel over de dingen die hij nu maakte. En toen zijn we daar s'avonds naartoe gegaan. En ik heb echt een fantastische avond gehad. Het was echt onvergetelijk. En dit nummer, Jack of All Trades, dat speelde die. Het is, ja, ik weet niet of je het helemaal gospel mag noemen, maar het is een vrij rustig nummer. En eh, met die E Street Band erbij, ja, ik kreeg gewoon kippenvel en zelfs bijna een brok in mijn keel. En ja, dan heb je uiteindelijk dus zo'n herinnering bij zo'n nummer. Ja, dan, dan, dan, dat gaat nooit meer weg. We gaan hem draaien. Jouw eerste plaat is Bruce Springsteen met Jack of All Trades. I'll Clean the leaves out your drain I'm in your room to keep out the rain. I'll take the work that God provides. I'm a jack of all trades. Honey, we'll be alright. I'll hammer the nails and I'll set the stone. I'll harvest your crops when they're ripe and grown. I'm a jack of all trades. We'll be alright. The hurricane blows, brings a hard rain. When the blue sky breaks, feels like the world's gonna change. We'll start caring for each other like Jesus said that we might. I'm a jack of all trades. We'll be alright. happen before, and it'll happen again. It'll happen again. Yeah, they'll bet your life. I'm a jack of all trades. Darling, we'll be alright. Now sometimes tomorrow comes soaked in treasure and blood. Here we stood the draw. Now we'll stand the flood. There's a new world coming. I can see the I'm a jack of all trades. We'll be alright. So you use what you got, and you learn to make do. You take the old, you make it new. If I had me a gun, I'd find the bastards and shoot them on sight. I'm a jack of all trades, we'll be alright. I'm a jack of all trades, we'll be alright. Trades, Bruce Springsteen in Crack the Playlist... met eh, NOS-commentator Jeroen Elsof. Eh, hoe lang duurde dat concert van Bruce Springsteen? Dat is altijd al drie uur, geloof ik, hè? Ja, het mooie is, <laughs> bij, in, Spanje, in Spanje begint het gewoon rustig om tien uur s'avonds. Geen voorprogramma, niets als het donker is. En ja. dat eindigde ergens om half twee. <laughs> dat Toen kon, ik ook niet meer helemaal op twee benen staan. Nee, nee. <laughs> maar wel leuk, ja. maar het was een geweldige avond. Dat kan me voorstellen. We gaan naar een, eh, een vrij recent bandje, The Cooks met Naïef. Ja, ik, ik ben eh, naar de Koeks geweest, ook in de Heineken Musical. En ik vind echt, als zij live spelen, vind ik het echt fantastisch. Het is heel zuiver en ze maken er een, een show vol energie van. Uh, zijn jonge gasten. En ehm, ja, dit, dit nummer, ik, eh, ik heb een tijd in Alkmaar gewoond. Uh, lange relatie gehad, de relatie ging uit. Toen als vrijgezel in Alkmaar gaan wonen. En toen raakte ik bevriend, zijn altijd gevaarlijke vriendschappen, met de hm. barkeeper. <laughs> ja. <laughs> dus nou, dan weet je het wel. Dus eh, ik, ik viel die kroeg in en eh, toen eh, speelde hij, of hij gooide een keer dit nummer in die cd spelen. En dat vond ik eigenlijk een, geweldig nummer. En sindsdien, en het is nu al een paar jaar geleden, maar ik... ga nog wel eens terug naar Alkmaar. Ik woon er inmiddels niet meer. Als ik in die kroeg kom, dan het eerste wat hij doet is dit nummer opzetten. En uh, dan staan een hoop mensen een beetje te kijken van wat is dit nu. maar hij lacht naar mij en ik lach naar hem. En we zijn vrienden voor het leven geworden. En hm. dat is ja, ook voornamelijk door dit nummer gewoon, gewoon lekkere muziek. Ja, goede herinnering bij Naïef van de Cooks. I'm not saying it's your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is such an ugly way. Something so beautiful. every time I look inside. I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may met Naïef. En we gaan, Jeroen, naar eh, Shakira met Waka Waka. Nou, ik kan denk ik wel raden waarom jullie die horen, maar vertel. Nou, raad is, raad <laughs> is. iets, met, eh, met Afrika misschien? Ja, ik ben eh, in 2010 voor het eerst naar een wereldkampioenschap voetbal geweest. Voor de NOS als commentator. Ik zat helemaal alleen in Kaapstad. Tenminste, ik zat in de, het begin van die periode alleen. Mhm. En na twee weken kwam mijn toen nog vriendin. En die heb ik ook uiteindelijk op de Tafelberg ten huwelijk gevraagd. Inmiddels getrouwd. Nou, eh, allemaal een prachtige plek. Ja. En we zijn daarna nog eh, na het toernooi eh, op vakantie geweest door Zuid-Afrika. En ehm, eigenlijk na mijn toernooi, want we hebben nog wat wedstrijden van het Nederlands elftal bezocht. En dat was natuurlijk allemaal prachtig. En overal waar je kwam hoorde je natuurlijk dit nummer. Ja, en, en ik, ik, vind het echt, <laughs> ik vind het echt een geweldig nummer. En ook waar je nu nog steeds komt als het nummer opgezet wordt dan begint iedereen ook te dansen. Ja. Eh, niemand blijft stilstaan. Het is gewoon, ook omdat inmiddels die herinnering van het Nederlands elftal eraan vastzit... is het een good feeling nummer geworden. En ja, dat, dat is bij mij ook zo. En het is ook uiteindelijk de, het nummer geweest eh, toen ik ging trouwen... waarmee wij opkwamen met de grote drumband ervoor. Oh ja? En dat knalde ook gelijk eh, op dat feest.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 Tamina, mina, Africa. for Africa. Shakira Waka Waka. Eh, dat is het lied van eh, Zuid-Afrika 2010 geweest. En Jeroen, je hebt dan een goede herinnering aan. Want je hebt eh, je, je, vriendin daar ten huwelijk gevraagd. Toen werd ze je vrouw. maar wij wonnen natuurlijk niet het, WK. Dus het zou kunnen dat je juist een, dat je, ja, dat het allemaal een beetje dubbel gevoel was daar in Afrika. Want nou was toch mooi geweest als het, nog, als het toch nog het WK... Ja, het gekke is, ik heb alles uh, daar meegemaakt, behalve de finale. Wij zijn de ochtend van de finale naar huis gevlogen. Eigenlijk omdat ik ook altijd in, in mijn hoofd had van het is leuk om dat eh, in Nederland mee te maken. Toen ben ik, eh, en ik was niet de enige, naar het Museumplein gegaan om die finale te bekijken. En dat vond ik verschrikkelijk. Ik vond het echt... Ik, ik, kon, ja, ik, eh, ik moest er helemaal wennen aan, aan, aan die sfeer in Nederland, die prachtig was hoor. Maar ik kon, ik kon de schermen niet goed zien. Ik ben ook niet zo groot, ik ben 1,77. Dus ik heb het na drie minuten op een, op een rennen gezet naar de eerste de beste kroeg waar wel normaal <laughs> ruimte was om die finale te zien. En, ja, en, en ja, uiteindelijk liep het zo af. En eh, dat, dat maakte mij ook verdrietig. Mhm. Maar toch, wat bij mij het meest blijft hangen... ook omdat het qua werk zo'n prachtige ervaring was. En het is echt een prachtig land. Je moet er een keer naartoe, ook, ook Kaapstad. Ehm, dat overheerst bij mij toch meer dan, dan de teleurstelling van de verloren finale. Er zit gewoon een mooie herinnering aan vast. zou ook wel gek zijn als, je, als, als het feit dat jij je, vriendin ten huwelijk vraagt... Dat, dat dat dan overschaduwd wordt door een verloren WK-finale. Dat maakt dat ook allemaal niet meer uit natuurlijk. Hè? Ja, op een of andere manier denk ik dat het door mijn werk ook wat makkelijker is om... Ehm, eh, over dit soort dingen heen te stappen. Ja, wij, wij als, als, je, als je als leek buiten staat, dan, eh, dan raak je het misschien nog meer of zo. Eh. Ja, nou ja, ik ben ook, ik ben ook echt wel Nederlands elftal supporter, maar... Ehm, ja, je maakt het eigenlijk eh, heel vaak mee, hè? Dit, soort, dit soort nederlagen en verdriet in sport. Eh, ja, dan kun je een WK-finale verliezen, is wel uitzonderlijk. Maar ja, nou ja, goed, eh, het is niet anders. We gaan naar Eddie verder met Society. Waarom die? mijn lievelingsfilm, Into the Wild. Oh ja. heb je hem gezien? Ja, fantastisch. Ja, het is echt een eh, een film die, die, die moet je s'avonds eigenlijk eh, met een, met een fles wijn en alle gordijnen dicht en een paar kaarsen op eh, moet je die gaan kijken. En dan, dan nou, als die film je niet raakt, dan, dan raakt het niet je, zou ik bijna willen zeggen. En ehm, ja, ik, ik was niet bekend met, met deze muziek totdat ik de film keek. Ja, en het is natuurlijk, natuurlijk prachtig. Het gaat over een jongen die zich, zich afscheidt van de, van de maatschappij. Alleen de wildernis in gaat, zoals het heet. En uiteindelijk loopt dat tragisch af. Het is een tragisch verhaal. En daar heeft Eddie Vedder, wat echt een, een held is. Ik ben eh, geen grote fan van Pearl Jam. Vind mooie muziek, maar ik ben geen fan. Mhm. Om het zo maar even te zeggen. Ja, ik heb een documentaire gezien van Pearl Jam 20 laatst in de, in de bioscoop. deze man is echt uniek. Het is een geweldige kerel, echt. En eh, maakt dus ook nog dit soort muziek. Ik ga naar hem toe in Carré. Ik heb oh. veel geld betaald voor een kaartje. <laughs> In juli speelt hij daar solo en daar heb ik nu al zin in. Oké. Society, Eddie Vedder. Oh, it's mystery to we have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society about me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. Cause when you have more than you think, you need more. society. Your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. more or less, less is more. But if less is more, how you in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society without me. Society, crazy ending. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society. candy. I hope you're not lonely without me. Eddie Vedder in Crack the Playlist met Society. Je hebt ook, Jeroen, een plaat, dat is volgens mij zijn laatste... met allemaal ukulele-liedjes erop. Ja, ja, die eh, gaat hij ook spelen. Dat, e. daar was ik zelf wat minder enthousiast over. Ik dacht van, nou... Ja, dat komt misschien, want ik had wel een beetje hetzelfde. Eh, je moet hem trouwens wel een paar keer horen, dus je moet er de tijd voor nemen. Mhm. Omdat je het al snel naast deze cd legt. Ja, en, en dit is zo, zo, sfeervol. En dat ukulele is ook wel sfeervol, maar toch net op een wat, ja... Ja, op een andere manier. Ja, ja. klinkt wat maar lulliger. Eh, ja, het is, eh, ja dat, maar dat gevoel krijg je natuurlijk al snel bij een, bij een ukulele. <laughs> Ja. dat is over onterecht, vind ik. maar ja, als je die twee cd's naast elkaar legt, dan is de eerste inderdaad beter dan de tweede. Maar eh, dat maakt de tweede weer niet slecht, overigens. laat even weten hoe het geweest was uh, daar in juli. Ehm, we gaan naar Guus Meeuwers. Dat is een van de twee eh, platen die in Nederlandstalig zijn. Die je hebt uitgekozen. Dat komt door jou. Ja, daar zit een verhaal aan vast. Ehm, ja, ik, ik, vertel allemaal van die, van die romantische, ja. <laughs> romantische verhalen, weet je wel. <laughs> Ehm, maar het, het, leuke is aan dit nummer... toen ik mijn huidige vrouw tegenkwam... En toen zei ze tegen me, ga je mee naar een concert van Guus Meeuwers in Eindhoven? En ik, ik ken Guus een klein beetje, vind een geweldige vent. Eh, maar ik wist niet of ik zo'n concert in Eindhoven nou zo leuk zou vinden. Mhm. Dat bleek een inschattingsfout van mij, want eh, het was, dat is echt hartstikke leuk. Als je daar een keer de kans toe krijgt, dan moet je er naartoe gaan. En eh, nou, wij keken elkaar aan bij dit nummer en toen wisten we het wel eigenlijk. Mhm. nou, dat, was natuurlijk, dat is natuurlijk leuk. Ja. Maar toen zocht ik het eens uit en toen bleek dat nummer geschreven te zijn door Leo Driessen. En Leo Dries is een voetbalcommentator. Ja. En Leo Dries is ook de voetbalcommentator uh, die mij eigenlijk eh, min of meer heeft ontdekt. Hij heeft mij de kans gegeven bij de televisie. Hij heeft mij gebeld van, goh, zou je een test willen doen? Want ik zie het in je zitten. Ik heb echt eigenlijk alles... Eh, nou ja, niet alles, maar wel een heleboel aan Leo te danken als het gaat om mijn carrière. Ja. Ehm, dus dat bracht het bij elkaar. Leo, wat inmiddels een vriend van me is, en de liefde, die muziek met Guus, die ik dus ook nog wel een beetje ken. Eh, ja, dus uiteindelijk, eh, als je gaat trouwen heb je zo'n ceremonie, kwamen wij op met dit nummer. En eh, op de derde rij zat Leo, die dat nummer geschreven had. Yeah. En waar ik heel veel aan te danken heb naar mij te kijken. En het was goed en dat was bijzonder en dat was speciaal. En Leo Dries is echt een, eh, een geweldige commentator, een geweldige kerel en een creatief brein. Want hij heeft ook nummers van Marco Bassato geschreven, maar dat weten heel veel mensen niet. Ik wist dat niet, nee. Een goede songwriter dan, want dit is eh, Ja, een hele goede songwriter. En soms eh, als we samen, hij doet dan bij Eredivisie Live een wedstrijd en ik bij de NOS, zitten we wel eens naast elkaar en dan schrijft hij me een papiertje toe waar weer wat op gekrabbeld is. En dan, eh, dan krijg ik alweer bijna een brok in mijn keel, want dan heeft hij weer een nieuwe tekst geschreven. Eh, fenomenaal echt. En dan zegt hij, dit wordt een liedje. En dan is het eh, een paar weken of een paar maanden later weer een hit. Nou, wat grappig zeg. Ik wist het echt niet. Nou, goed verhaal. Guus Meeuwers, geschreven dus door Leo Driessen. Dat komt door jou. Laat vandaag de mensen lachen, tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonde veel te leeg en veel te kil ben en niet echt meer adem. Ga vandaag een berg beklimmen en de top bereiken. Met jou mijn hart, waar ik jou wil houden. Vast wil houden, ik ben bang dat ik straks zonder. Veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. vandaag de lucht versieren en haar kleuren geven. Die net zo mooi zijn zoals jij. En ik roep de regen en de zonnestralen. En ik fluister dat ik zonder heel alleen een heel klein mens ben. En geen weg kan vinden. Ik ga vandaag van alles kunnen tot de dag voorbij is. En ik weet dat ik maar één ding wil. Dat je meegaat met mij. Bij me blijven, want ik weet dat ik straks zonder niets meer wil en niets meer kan. Dan alleen maar huilen. Het komt door jou komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. Dat komt door jou. Jouw verblindend zijn. Je hart zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. Als ik vandaag de dag met jou mag, ze weet die zacht voorbij gaat. Terwijl de wereld weglijkt weg lijkt en ik naar je kijk. Naar jou blijf lachen, voelt het soms alsof het wonder. Veel te mooi en veel te groot is en nooit bestaan heeft. Als ik vannacht de nacht met jou mag, zo een die zacht voorbij glijdt. Alsof de wereld weglijkt weg lijkt en ik naar je kijk. Naar jou blijf lachen, voelt het weer alsof het wonder. Veel te mooi en veel te groot is en nooit terugkeert. Dat komt door jou, Guus Meeuwis, in Crack the Playlist met NOS-commentator Jeroen Elshoff. We gaan naar eh, Oasis met Wonderwall. Ja, nou ja, eh, daar, daar, heb ik in principe niet één eh, verhaal bij. Maar Oasis is gewoon een geweldige band. Ja, dat kan ook gewoon, hè. En, ja, die, die twee die zijn niet zo goed met elkaar. Dus ze zijn uit elkaar nu. allebei een eigen weg gegaan. Ook, er is ook een band gevormd, een nieuwe band. BDI heet die, geloof ik. Ja. En ik eh, heb daar ook een cd van. Ik vind het aardig, maar ik mis Oasis gewoon. En eh, ook de gedachte dat ik niet meer naar een concert van Oasis kan. De laatste keer was in de Heineken Musical waar ik naartoe geweest ben. Hmm. Ja, dat eh, maakt mij verdrietig. Maar die komen toch wel ooit bij elkaar weer? Want Natuurlijk moeten ze bij elkaar komen. En het eerste, de eerste aanzet is gegeven. Manchester City, waarbij de heren fan van zijn. Die zijn kampioen geworden in Engeland op de laatste speeldag. Wonderbaarlijk. Ja. Eh, door een doelpunt in de laatste seconde. En toen eh, gingen de camera's naar de tri tribune toe. Ze hebben zo'n fitbox daar. En daar stonden ze gearmd feest te vieren. Aha. Dus het gaat komen. Ik ben ervan overtuigd.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 somehow Oasis, Wonderwall. En ja, als je Oasis draait, dan kan je eigenlijk die andere ehm, band uit de jaren 90 ook niet vergeten. Nirvana met Anne Plain. Ja, we hebben het over Eddie Vedder gehad. Mm Eddie Vedder groeide eigenlijk eh, tegelijkertijd eh, muzikaal op met eh, Kurt Cobain, met Nirvana. Ehm, dat heb ik ook gezien in de Pearl Jam 20 documentaire. Een mhm. aanrader. in Seattle. En er werd altijd gedacht dat beide heren elkaar niet zo aardig vonden. Ook omdat het tegenover elkaar gezet werd. Ja. Eh, in die tijd. Maar in die documentaire uh, onthult Eddie verder dat ze ook met elkaar belden... en dat ze eigenlijk elkaar hartstikke aardig vonden. Ja, eh, met de een is het qua carrière, qua muziek geweldig gegaan. En de ander, ja, het einde kennen we, is een tragisch einde. En dat hoor je eigenlijk al aankomen, nou ja, dat is misschien wat vergezocht, in dit nummer. Want dit nummer is natuurlijk ook, volgens mij gaat het over een drugsverslaafde die, die er eigenlijk alles aan doet, liegen, bedriegen, om, om, om aan zijn spul te komen. Er gaan overigens meerdere verhalen over eh, waar dit nummer echt over gaat. Dan moet je op, op internet eens kijken. Je ziet verschillende theorieën. Eh, maar het is natuurlijk eeuwig zonde dat deze band eh, zo vroeg heeft moeten stoppen omdat hij een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Ja, nou nu, nu, een geweldige kerel. Ja, zeker. Alleen ik vraag me ook wel eens af of, of hij, want het is natuurlijk haast een soort legende aan het worden, of, het, of het ook zo'n zo'n enorme muzikale legende geworden is door zijn tragisch einde. Want het kan natuurlijk ook zijn dat hij, eh, dat hij daarna een paar draken van een plaat, uh, eh, plaats zou hebben gemaakt. Ja, Ik denk dat dat, ik denk dat dat niet, ja, je, dat, kijk, je, dat zal je nooit weten. Maar ik denk dat het eh, absoluut met elkaar verbonden is. Want je wordt meestal pas een legende als je er niet meer bent. Ja. Ehm, tenzij je heel goed bent. Maar ja, de, de andere bands uit die tijd die in die periode opgroeiden... en dezelfde aandacht kregen als, als Nirvana... ja, er zijn toch een aantal die die het wel gemaakt hebben. Ja, precies. Er zijn nog wel veel die ook nog steeds spelen op festivals en zo natuurlijk. Zelfs Soundgarden en dat soort bands die ook uh, eh, hetzelfde, genre spelen. En die, die MTV Unplugged sessie, waar, waar, waar, de meeste mensen dit nummer van kennen, dat blijft natuurlijk legendarisch. Ja. Prachtige plaats Nirvana, On A Plane. de a Plane, Nirvana in Crack the Playlist. En eh, nou, dan hebben we eigenlijk twee platen gehad die, eh, die een beetje dit soort stijl muziek maken eh, uit de jaren 90. Een aantal jaren later had je ineens Three Doors Down met Loser. Dat lijkt al een beetje op elkaar allemaal, hè? die drie. Ja, nou ja, ik, ja, ik hou ook van die muziek, dus dat is wel te verklaren. Maar ik, ik ging met wat vrienden, zoals ik al in het begin, helemaal in het begin tegen je zei, naar Paradiso. Want uh, daar hadden we voor, ik, ik, meen zelfs dat het nog guldens waren. 10 gulden. Eh, een kaartje gekocht voor een onbekende band, Three Doors Down. In het kleine zaaltje van, eh, van Paradiso. En die hadden toen één klein hitje, Kryptonite. Oh eh, wat iedereen wel kent. En wij gingen daar staan. En deze jongens speelden zo ontzettend, ja, reten strak om het zo maar even te zeggen dat we daar anderhalf uur met open mond naar hebben gekeken. Ze hebben geloof ik ook een aantal nummers dubbel gedaan, want zo, eh, zo een <laughs> enorm repertoire hadden ze nog niet. En na afloop eh, nou, stonden ze aan de bar een biertje te drinken, hebben we geloof ik kort nog even met ze gepraat. Een van mijn vrienden kreeg nog uh, plectrum, weet je wel, dat ding oh waar je waarmee gitaar speelt van een van die gasten. En ik geloof dat ze drie maanden later weer in Paradiso stonden. Toen in de grote zaal beneden, stijf uitverkocht. <laughs> Twee jaar later in de Heineken Musical op Pinkpop. En dan is het toch bijzonder dat je kan zeggen... kijk, ik heb die band zien spelen. Ehm, toen we nog met, ik geloof, 90 man stonden in de kleine zaal boven. Dus je hoeft niet eens te dringen daarboven in het zaaltje? Niet? Oh, nee, nee, nee. nee, Mooi, maar ja, daarna eh, eigenlijk weinig meer van gehoord. Het is niet, eh, het is niet een enorm succesverhaal geworden uiteindelijk. Nee, dat klopt. Eh, wat je ook merkt aan de cd's, het zijn toch wel voortdurend, klinkt het hetzelfde. Overigens zijn ze in Amerika een stuk populairder dan ja. hier. Ja, daar, daar houden ze van dat soort muziek ook natuurlijk. Hè? Ja, is, daar spelen ze gewoon een hele tour door Amerika en daar komen echt gewoon duizenden mensen op af. Hm. Eh, maar hier is het, eh, ja, is het een beetje gestagneerd. Dat vind ik jammer, want eh, vooral de zanger is echt een heel erg goede zanger. We gaan er naar luisteren. niet naar Night', maar naar Loser. I'm a loser. I'm a loser. Down Loser. Hier in 47 op Radio 1. Eh, we gaan, Jeroen, naar House of Pain Jump Around. We moeten weer dansen, kennelijk. <laughs> Ja, nou, ik, ga, ik ga het, want dat ga je me natuurlijk vragen, maar ik ga het niet doen. Maar ik eh, ken het hele nummer uit mijn hoofd en ik kan hem ook meereppen. <laughs> En als ik wat gedronken heb en ik sta in een kroeg die het draait, dan <laughs> gebeurt dat meestal ook. Hoe komt dat? Is dat eh, ja, dat is, ooit, dat is ooit met een vriend van me als, ja, als gimmick begonnen en het is nooit meer gestopt. <laughs> En eh, je komt het nummer ook voortdurend tegen. Ik, ik, was in Amerika vorig jaar en dan ging ik naar de San Francisco Giants. En daar heb je een te gekke werper die de wedstrijden uitgooit. Brian Wilson heet, die heeft een enorme zwarte baard. Een cultheld in San Francisco. En als hij opkomt in de laatste inning om de wedstrijd uit te gooien, een closer noemen ze dat. Eh, dan wordt dit nummer ook gespeeld. Wist ik niet. Ik sta daar eh, rustig eh, een biertje te drinken op de tribune van, eh, van de San Francisco Giants. En dat nummer wordt gestart. En de meeste mensen wisten inmiddels wel dat ik een Nederlander was. En die zien mij vervolgens <laughs> dat, hele nummer meereppen. Dus ja, dat vonden die Amerikanen prachtig. En sindsdien ben ik ook fan van Brian Wilson en de San Francisco Giants. En dit nummer ja, levert altijd leuke tevreden op. Nou, ik zou het niet vragen, maar eh, we kunnen het ons een beetje inbeelden. <laughs> Nou, ik weet ook niet of dat zo verstandig is, hoor. Nee, dat, dat, <laughs> maar goed, voor altijd verbonden aan Jeroen Elshoff. House of Pain, Jump Around. got. En klaar zijn ze met rappen. House of Pain, Jump Around. Nog twee plaatjes te gaan, Jeroen. Eh, we gaan eindigen met die laatste Nederlandstalige. En dan doen we nu Coldplay met Fix You. Eigenlijk zit er een, eh, heb ik een Coldplay-veto, mag ik altijd uitspreken. Dat het niet gedraaid wordt, maar goed, in Crack the Playlist mag alles. Ja, ik ben niet, ik ben niet zo'n Coldplay... Ik ben niet zo'n fan van Coldplay. Ik weet niet hoe het komt. Hetzelfde geldt voor bluffen. Het is maar goed dat je morgens vroeg op de radio zit, want anders denk ik dat je heel veel commentaar gehad ja, op de uh, ja, nou, ik krijg <laughs> wel eens mailtjes over ook hoor, dus, eh, maar ja, dat eh, schuif ik altijd terzijde en eh, ja, ach ja, je moet wel. Goed, Coldplay Fix You, waarom wil je hem graag horen? Nou, eigenlijk had ik had eigenlijk een beetje hetzelfde als jij. <laughs> ik kende Coldplay niet zo goed en toen zei een, een vriendin van mij, die is persvoorlichter bij Vitesse, kom, ik heb VIP-kaarten geregeld en bandjes voor backstage voor Coldplay in het Gelderdoom maar, nogmaals, ik kende die band helemaal niet zo goed. Nou, mm. dus dan ga je daar eh, vooraan eh, staan kijken naar die muziek. En dan heel langzaam eh, begin je toch wel te merken dat het heel erg goed is. En dit was geloof ik het laatste nummer van dat concert. En dan geeft hij een slinger aan een, aan een lamp die naar beneden komt. Nou, toen stond ik ook te stuiteren. Ehm, en sindsdien Coldplay. Ja, misschien moet ik ze toch een keertje gewoon live gaan zien. Kijken of ik dan geraakt word door, door de muziek. Dat zou kunnen natuurlijk. Hè. Ik ga het, ik ga het een keer proberen. Hou ik je <laughs> Dank voor je muziek en succes eh, op het EK. Komen. Dankjewel, geen dank. Ik vond het leuk. Fix You, Coldplay. When you try your best but you don't succeed When you get what you want but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face when you lose something you can't. realize you love to let it go. But if you never try, you'll never know just what you want. Fix You op Radio 1. Uitgekozen door Jeroen Elshoff, net als eh, de rest van de muziek van het afgelopen uur. Zometeen vier feestje met heel veel leuke bands. We beginnen met Madi. Dat hoor je zo meteen na het nieuws.